Trump noemt die toespraak vreed en haatdragend. Ook noemt hij de FBI-inval een paar weken terug in zijn woning in Florida bespottelijk. De man die gisteren een rookpot op het circuit van Zandvoort gooide is weer vrijgelaten. De politie zegt tegen persbureau ANP dat hij wel verdachte blijft. De man gooide de rookpot tijdens de kwalificatie. Een van de coureurs moest een ronde afbreken. De organisatie plukte de gooier uit het publiek en droeg hem over aan de politie. Het is een man van 33 uit de gemeente Borne. Ruimtevaartorganisatie NASA doet op zijn vroegst eind deze maand een nieuwe poging om de onbemande raket Artemis te lanceren. De missie naar de maan is nu twee keer uitgesteld vanwege technische problemen. Volgens de NASA is het mogelijk dat de raketlancering pas in de tweede helft van oktober is. Het uitstel betekent ook dat ze de Artemis van de lanceerplaats moeten halen en later weer moeten terugbrengen. Gevallen van longontsteking bij een Argentijnse privékliniek blijken te zijn veroorzaakt door de Legionella-bacterie. Elf mensen raakten besmet, van wie er vier zijn overleden. Lang was onduidelijk wat de oorzaak van de longontstekingen was. De Wereldgezondheidsorganisatie hield de besmettingen nauwlettend in de gaten. De Amerikaanse oud-president Barack Obama heeft een Emmy gewonnen. Hij kreeg de tv-prijs voor zijn voice-over bij de documentaire serie Our Great National Parks. Een vijfdelige serie over nationale parken wereldwijd voor Netflix. Obama is hiermee de eerste oud-president die een gewone Emmy wint. Dwight Eisenhower kreeg in 1956 een ere-Emmy... omdat hij het gebruik van televisie stimuleerde. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het blijft vrijwel overal droog. door 25 graden in het noordwesten tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn vandaag meerdere evenementen rondom de Amsterdam Arena... onder andere in de Ziggo Dome en in de Avals Live. Dat zorgt nu voor vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam... momenteel 10 minuten vertraging tussen Apkoude en Ouderkerk aan den Amstel. Wat hier ook opvalt is dat tot half negen vanavond er geen treinen stoppen op de stations Amsterdam-Belmer Arena en Amsterdam-Holendrecht.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 Chill. But all you gotta do is keep it real with a player. Just answer your phone whenever I call. Call me down, pick me up whenever I fall. I like them short and tall, slim and thick. I like them cute and sweet, ghetto and fit. Hop your <laughs> in that Benz cause you like my style. You know me, I do anything to make you smile. I need a lady sneaky link. Gotta watch how you move. What you get is what you see. Out of sight, out of mind, but I still adore you. Just hit me on the FaceTime, I never ignore you. You know pain is love, but my love is loyal. I know you heard stories, but that was before you. Can I see C and Christian Dior? You ain't worried about girls, cause you know this all you make. I could call you my baby boy. You could call me your baby girl. Baby. Anyway, tonight. with a player. But all you gotta do is keep it real with a player. Keep it real, and maybe, maybe we could spend some time. Look, I need that real love talking Bobby Whitney. And I keep it with me. I don't got no girl, I'm picky. Cause I gotta know you with me. Cause she can get sticky. That's why I keep it glizzy. Ride around through my city. Just in case I see a dizzy. Not buy everything. Then Alexander Wayne. She come from a broken home. Now she got the finer thing. Sport peanut butter rain. 11 carrots on the rain. I spoil my You said love don't cost a thing. I saw you in front of the Louis store. With your Louis fur. Calling with your girls. Honey blonde hair, thick thighs. Nice hazel eyes. Bad got Italian stitches. You know how to so I hopped out the coop and I hopped in pursuit. Like it's Big Poppy Lobster, Mr. Spinning Rovers. Look up, my face is on the poster. You don't got no ring, that's a sign. Baby, swing your line. Sunshine, yeah. I could call you my baby boy. Uh -huh. You could call me your baby girl.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 make it through another day my memory. Now I realize that life goes on, even though you're not here with me. I wake up looking forward to another day, a day of living without you. I can't make just enough.